Informateur Roosentaal stelde gisteren vast dat een kabinet van VVD, PVV en CDA niet mogelijk is. Vandaag voert hij afzonderlijke gesprekken met de fractieleiders Cohen, Verhagen, Pechtold, Halsema en Rutte. Er zijn twee mogelijke coalities. Paars Plus met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. En een brede coalitie van VVD, PvdA en CDA. Pechtold is net als Cohen voor Paars Plus. Hij vindt dat er haast moet worden gemaakt en daarom moeten de andere partijen volgens hem nu eerst duidelijk maken wat ze willen. Volgens Pechtold kan Paars Plus alleen slagen als de PvdA echt de economie en de financiën wil hervormen en als de VVD zich op sociaal-cultureel gebied minder rechts opstelt. De hoogste bestuurder van het Zuid-Franse departement Var verwacht dat het dodental van het noodweer van dinsdag nog verder oploopt. Er zijn 25 lichamen gevonden en volgens Franse media worden er nog 13 mensen vermist. Een van de vermisten zou een baby zijn van een maand oud die uit de armen van zijn moeder viel. In het gebied wordt druk gewerkt aan het opruimen van de ravage. De Franse regering overlegt vandaag over noodmaatregelen. President Sarkozy wil het getroffen gebied volgende week bezoeken. Volgens Franse weerkundigen waren het in Zuidoost-Frankrijk de ergste overstromingen sinds 1827. De topman van BP heeft stevige kritiek gekregen van het Amerikaanse congres. President-directeur Hayward werd door een speciale commissie gehoord over de oorzaak en de aanpak van het olielek in de Golf van Mexico. De commissie vindt dat BP uit winstbejag enorme risico's heeft genomen bij de boorwerkzaamheden. Het bedrijf zou waarschuwingen van aannemers en eigen werknemers in de wind hebben geslagen.